Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Best, in Brabant, heeft de nieuwe eigenaar van een kantoorpand een groot drugslab ontdekt. De eigenaar was gisteren samen met de makelaar een ronde aan het maken om te kijken wat er allemaal moest gebeuren... toen ze op de bovenste etage spullen vonden om synthetische drugs mee te maken. een man uit Amsterdam, die in de ruimte nog aanwezig was, sloeg op de vlucht en hij is later gearresteerd. De politie heeft in Tilburg vier verwaarloosde kinderen uit huis gehaald kinderen hadden zelf 112 gebeld omdat hun vader onwel was geworden. Toen de politie bij het huis aankwam vonden ze de kinderen in slechte omstandigheden. Het hele huis en hun kleren waren vies, er waren te weinig bedden en de twee jongsten hadden al even niet gegeten. Alle vier de kinderen zijn overgebracht naar een veilige plek. De files op de eerste zwarte zaterdag van het jaar lijken mee te vallen. Volgens de ANWB zijn er op veel snelwegen in Frankrijk, Italië en Duitsland files maar zijn het er minder dan vorig jaar... en is het drukste punt rond de middag al geweest. In Frankrijk stond er 830 kilometer file. Vorig jaar was dat ruim 1000. En ook de drukte rond Parijs viel mee. Het is wel erg druk op de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië... en bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar stonden vakantiegangers soms twee uur vast. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse waterpolosters... hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Hongarije werd verslagen met 10-8. En ook de Nederlandse hockeymannen wonnen hun eerste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Dus het werd daar 5-3. Geen Nederlandse medaille bij de tijdrit voor vrouwen. Wielrenster Demi Vollering eindigde als vijfde en Ellen van Dijk als elfde. Het goud was voor de Australische Grace Brown. Het weer in het westen blijft het droog. In de rest van het land kan een enkele bui vallen. Vanavond is het een graad of 18.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 Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Rust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood.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 En zit hij dan op straat, speelt hij wat op zijn gitaar. En met die klanken sprokkelt hij wat bij elkaar. Met zijn gitaar in de hand, onze straatmuzikant. Ik hoor hem zo graag spelen voor zijn publiek en wil zijn passie met je delen. zij plots verdwenen. Niemand die ons nog kon entertainen. Geen mens die wist waarom, maar niemand die vergat. De allerleukste muzikant van onze stad. Met zijn gitaar in de hand, onze straatmuzikant. Ik hoor hem zo graag spelen voor zijn publiek en wil zijn passie met je delen. Met zijn gitaar vaker hier dicht bij me hebben wou. Maar ach, er is iets misgegaan waar jij niets aan kan doen. Ja jongen, zo gaat het in het leven. Ik stop mijn auto voor de deur en zie je voor het raam. Ik lees je lippen en je zegt, mijn papa komt eraan. Je rent naar buiten en je zwaait je moeder nog gedag. En ze kijkt ook naar mij nog heel even. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen, ook al heb je veel verdriet. Al heeft je moeder mij verlaten, jou vergeten zal ik En in de auto is het stil Terwijl er toch zoveel is Wat ik jou nog zeggen wil Het afscheid dat is iedere week Het moeilijkste moment Maar daar moet ik mee leren leven Je moeder tilt je op En ze zegt me goedendag al is er veel gebeurd, ik hou nog altijd van haar lach. God weet dat ik dit ook nooit of te nimmer had gewild. Maar ja, zo gaat het in het leven. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen, ook al heb je veel verdriet. jou vergeten zal ik niet. was mezelf kwijtgeraakt Als uit een nachtmerrie ontwaakt Dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb gemaakt Oh Julia, je hoort bij mij Oh Julia, loop niet voorbij Alles is mijn schuld, het is mijn fout Maar heb wat geduld en weet dat ik van je hou Tijden van de lijn. Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijd en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben jou in de klas. Nu zijn we weer samen in het heden. Eigenlijk niet veranderd. Voelt weer precies zoals het was. onvergetelijk gevoel. Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef. Ja, je was toen altijd al mijn doel. tijd weer iedereen. Maar eigenlijk was je mijn nummer één. En nu is dat sprookje dus uit. En dat is mijn schuld. kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik voor voel. Maar toch is mijn hart nu heel even met twijfel vervuld. kiest het leven een andere weg. Het is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij mijn weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil zonder jou zonder jou. Een verloren man die niet slapen kan zonder jou.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 Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Kon dat woorden aan zijn vergeven. Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Zonder jou kan mijn wereld niet draaien. Want de liefde is waar voor elkaar. Zal je altijd van mij blijven houden en de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens, je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan, jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt, blijf dan bij mij Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Omdat woorden aan zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de die Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Je moet er even uit, want ik heb weer zin in een geweldig feest. Ga je met me mee naar het café, daar moet je zijn geweest de bar staat een mooie meid en ze tapt de glazen vol. Ik pak de mic en we gaan weer los, ja we gaan weer aan de rol. We are the Midnight Dynamo's, start de muziek, gewoon je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. We are the Midnight Dynamo's, geef nu de beat, gewoon je haren los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. Zonder je mobiel dan het feest, ja het is hier altijd top. Eén ding weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop. We kallen erop los, we zakken lekker door en we dansen op de bar. Het is een mega feest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamo's, start de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. We are the Midnight. café, dan moet je zijn geweest. Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt mijn glas weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los, ja, nog een keer aan de rol. We are the Midnight Dynamo's, fuck de muziek, gooi je heupen los. van Zandvoort, op 106.9 FM. Sitting on ik je moet zeggen. Oh, Er is iets wat ik je moet zeggen. Ik moet je dit bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ik met jou. Je keek me aan en stond te blozen nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen. Want je gevoel was platgelegd. Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin van doen beloof je, het wordt anders met mij. met mij. Ik moet je weer bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven. voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen ik met jou. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen ik met jou.